7 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Voorzitter Rottenberg van de PvdA-commissie die de kandidatenlijst voor de verkiezingen samenstelt... serveert Diederik Samsom af als partijleider. Rottenberg geeft de voorkeur aan Lodewijk Ascher, zegt hij in Vrij Nederland. Hij rekent op een kleine PvdA-fractie met zeker vijf tot zes nieuwkomers... die de sociaal-democratische waarden in de praktijk kunnen brengen. Ascher is daar volgens Rottenberg heel actief mee bezig. RTL Late Night heeft in een speciale uitzending over vluchtelingen tot nu toe 225.000 euro opgehaald voor het Rode Kruis en andere organisaties. Via Giro 6868 konden mensen geld doneren. PvdA-leider Samson zei in het programma dat vluchtelingen die in het Midden-Oosten worden opgevangen ter plekke asiel moeten kunnen aanvragen voor Europa. Om te voorkomen dat ze een gevaarlijke overtocht in kleine bootjes maken, zei Samson. In Den Haag is een baby te vondeling gelegd. Het meisje werd gevonden bij een huis. Aan het begin van de nacht werd bij de bewoners aangeklopt. Toen ze de deur opendeden vonden ze in de tuin een baby die in doeken was gewikkeld, meldt Omroep West. De vondeling is naar het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag gebracht. Oud-premier Kok heeft in 2001 woedend Willem-Alexander uit zijn bed gebeld. Dat zei Kok in het tv-programma Andere Tijden. De toenmalige kroonprins had in New York journalisten verwezen naar een brief in een Argentijnse krant... die Maxima's vader, Jorge Zorregieta, zou vrijpleiten van een kwalijke rol tijdens het Fidela-regime. De prins wist toen niet dat Fidela die brief zelf had geschreven. Op de US Open is Andy Murray uitgeschakeld. Hij verloor verrassend van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson in vier sets. In de kwartfinale ontmoet Anderson de Zwitser Stan Wawrinka. Bij de vrouwen plaatsten Simona Halep en Petra Kvitova zich voor de kwartfinales. De Duitse Sabine Lisicki en de Britse Johanna Kanta werden uitgeschakeld. Het weer, is nog kans op een bui.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 Er staat een vrachtwagen met een lekke band. De rechterreis ook is dicht en die file levert je een vertraging op van zo'n drie kwartier. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A15 richting Europoort. Tussen Pernis en de Botlektunnel staat daarom 6 kilometer file en zijn er twee rijstroken dicht.